Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een van de bemanningsleden van het vrachtschip dat gisterochtend bij Engeland op een tanker botste is vermist, melden Britse media. Hulpdiensten zijn op zoek naar de man. Het schip kwam voor de kust in aanvaring met een tanker die voor anker lag. En daarna brak er brand uit. De tanker lekte kerosine. Het vrachtschip vervoerde onder meer containers met het zeer giftige natriumcyanide. Dat wordt onder meer gebruikt bij de productie van insecticiden. In totaal zijn 37 opvarenden gered. De gesprekken tussen Hamas en de Amerikaanse gezant Adam Buller zijn op niets uitgelopen. In Qatar sprak hij de afgelopen weken verschillende keren met Hamas over vrijlating van Amerikaanse gijzelaars. Het was voor het eerst in bijna 30 jaar dat de VS en Hamas direct contact hadden. Normaal weigert Amerika te onderhandelen met terreurgroepen. Minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt dat het hierbij blijft. Voortaan zal alleen nog indirect worden onderhandeld via Egypte en Qatar. Paus Franciscus reageert goed op zijn behandeling in het ziekenhuis. Volgens zijn arts is zijn gezondheidstoestand daarom niet meer zorgwekkend. De 88-jarige kerkleider ligt sinds vorige maand in het ziekenhuis. Hij werd opgenomen met ademhalingsproblemen die werden veroorzaakt door een dubbele longontsteking. Hoe lang de paus in het ziekenhuis moet blijven is nog onbekend. Presentatrice Diertje Blok is begraven in het Noord-Hollandse Koedijk. Bij de uitvaart waren ongeveer 30 familieleden en een paar vrienden. Het afscheid was warm met heel veel bloemen en veel kleur... vertelt Bloks partner Peter de Bie aan het ANP. Mensen mochten niet in het zwart komen. Diertje wilde een feestje en ze kregen een feestje, zegt de Bie. En hij zegt verder dat de nabestaanden totaal waren overvallen... door de vele reacties op haar overlijden. Diertje Blok was 67 jaar en ze overleed op 2 maart aan neuskanker. Dan nog het weer. In het noorden kans op mist of laaghangende bewolking.